Tempelier. Snackbar Tempelier. Tempelierstraat 56 in Haarlem. Tempelierstraat 56 gaan eruit met een liedje wat dit jaar heel bijzonder voor ons is geworden. En ehm, hij is zelfs vorige week verkozen tot Song van het Jaar. Dat had ik absoluut niet verwacht. We gaan hem vanavond eren aan het glazen huis, omdat het wel toepasselijk is. Ik wens je nog heel veel plezier vanavond. Er komen nog hele toffe artiesten. Bedankt voor het luisteren. En... Eh, Zing vooral mee als Dit is Home, dankjewel.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 Nou, elke keer als er een andere band op moet, moet dit er allemaal af. En dan moet dat ook weer opgebouwd worden. Dus dat kost eventjes de tijd. Ehm, en ga ik je eigenlijk in de tussentijd gewoon laten zien waar het allemaal eigenlijk om ging. En dat waren drie jongens in een huis. Laten we gewoon even kijken hoe het is in het huis. Kijk maar. Ja, die eigenlijk al begonnen is. Ja, dat is eh, live het podium op dit moment. Daar staat namelijk Ede Corton en eh, zojuist was Dotan daar op, eh, ja, op het podium. Zometeen gaan we luisteren naar Jorik van Noorden, bekend van The Hype. Hij staat namelijk hier in het huis bij de ABN waar wij staan deze week. En ja, dat hoor je dus zometeen. En ook nog muziek vanaf het podium. Chad Rebel, Mr. Props, Afrojack, Kensington en Jacqueline Govaert en ook Ilse, zei is onderweg met eh, de wandelzender. Eh, even kijken, misschien is er achter het podium nog wel wat eh, te doen. Een klein interviewtje. Nou, we gaan het zo checken. Het is tien voor half zes. Dit is onder vijf met de Blue Boy. voor half eh, zes. En terwijl op het eh, podium hier bij eh, het Houtplein ja, staat het helemaal vol. Ik zijn nu even tussen twee artiesten in. Zojuist was Dotan op het podium en straks komt ook Jet Rebel het podium op op het Houtplein. En dat geeft voor ons even de gelegenheid om ook iets live te hebben. Namelijk Jorik van Noorden. Jorik, goedenavond. Hey, goedenavond. Ehm, ja, Jorik van Noorden, we kennen jou van vroeger natuurlijk de hype. Ja. vorig jaar uit elkaar gegaan. Ja, inmiddels al bijna twee jaar, denk ik. Bijna twee jaar geleden. Eh, en uh, ja, toen je eh, solo-project solo begonnen. Ja. Hoe gaat het daarmee? Heel goed. Ja, ik heb een plaat gemaakt en die, die plaat is nu af. En we zijn nu aan het kijken wanneer we ja, hem gaan uitbrengen. En wanneer we de eerste singles gaan uitbrengen en zo. Oké. Dus uh, het is een hele spannende periode. Heel veel keuzes moeten gemaakt worden over hoe gaat die heten. Eh, hoe gaat de hoes eruit zien? Wat wordt de single? Allemaal dat soort dingen. Het lijkt me wel hele leuke dingen om eh, ja, het zijn, ja, dit, is geen straf. Nee. Hele creatieve dingen natuurlijk. <laughs> Hele creatieve dingen, ja. En ook op een hele andere manier weer dan, dan het maken van een plaat of het schrijven van de liedjes. elke, elke stap is weer anders in het proces, weet je wel. Want eh, je had dus niet bij voorhand al een soort titel voor je album. Je, die ga je echt pas nu bedenken eigenlijk, de titel. Ik, eh, elke keer als me iets te binnen schiet, dan denk ik weer... oh, dit is hem, deze is beter dan de vorige. En dan schrijf ik hem op in een Word-bestand. Dat heet albumtitels. <laughs> ik heb er nu tien of twaalf. Ik weet het inmiddels niet meer, maar misschien krijg ik opeens een Eureka-moment. En dan besluit ik uh, dit of dit moet het gaan zijn. Oké, nou ja, dat kan, maar dat kunnen we dus wel in ieder geval in 2015 gaan verwachten, dat album. Oh, zeker, ja. Nee, zeker weten, ja. En, en ik denk over uh, anderhalve maand of zo dat al het eerste nummer uitkomt. En dan komt er ook een persbericht uit eh, van het label met eh, alle informatie over het album. Nou, ja. top. Daar, nou, excited daarover. In ieder geval ja, dat, zeker. dat zit eraan te komen. Spannende tijden. Ja, absoluut. Ehm, ja, gaat dus goed met je solo-project. het album komt eraan. En dan verder, ja, festivalzomer is op zich nog ver weg. Maar zijn al dingetjes wat je denkt van, nou ja... Uh, ja, er zijn achter de schermen al dingen, maar ik weet nog niet wat ik mag zeggen en wat nog niet. Maar eh, het is wel de bedoeling dat inderdaad ehm, rond de tijd van het festivalseizoen... dat er al wel wat festivals gespeeld gaan worden, ja. ja. Zeker. Oké. Nou, en er zijn al leuke dingen waarvan ik denk van nou... Dat, eh, dat gaat wel heel tof worden. Dat ik al weet dat dat in de planning staat. Maar ja, we moeten natuurlijk even kijken hoe het allemaal loopt. Ik, ja. ik kan het nog niet bekend maken. Nee, nee, nee, dat begrijp ik ook. Dat begrijp ik ook. En eh, ja, dan afgelopen week heb je een beetje gevolgd wat er allemaal gaande is in Haarlem. Eh, ja, op een bepaalde manier wel. Want ik heb zelf zeven keer gespeeld eh, voor Serious Request. Dus dat is best wel wat. Dus ik was heel veel in de stad daarvoor. Maar verder ben ik er niet heel veel geweest. Ehm, ik, ja, ik, ik, begrijp wel wat mensen er zo tof aan vinden. En het is natuurlijk een, een goed doel. Ja. Dus dat is wel tof. Ja, persoonlijk heb ik er verder niet heel veel mee. Dus ik moet wel zeggen dat ja, ik weet wel wat er allemaal gebeurt en gaande is, maar ook weer niet allemaal. Want ik kom hier net aangelopen op het Houtplein ik was erg verbaasd dat hier een podium stond en, <laughs> en dat hier dood aan speelde. En zo meteen Jet Rebel, dat hoor ik voor het eerst van jou. Dus ik zit er ook niet heel diep in of zo verder. Nee, maar ja, ja als je hier klaar bent, ga je dan nog even, denk je, even kijken naar... Eh, want eh, straks even kijken, om tien over half eh, zes hebben we dan Jet Rebel. Ja. En ook nog Mr. Props, Afrojack, Kensington en Jacqueline Govard. Ja, dat is best wel een flinke line-up natuurlijk. Ja, dus- ik, ik denk dat ik... ja, ik moet even kijken inderdaad wanneer ik klaar ben, eh, hoe, het dan, hoe het dan voelt. Misschien heb ik wel honger en ga ik naar huis om te eten of zo. Weet je wel. <laughs> Dat weet ik nog niet. Maar ik, misschien als Jet Rebel al begonnen is, dat ik wel even een paar nummers meekijk. Maar eh, laten we het eh, niet te veel over hun hebben. Laten we het ook gewoon over jou gaan hebben. <laughs> je gaat zo spelen. Wat ga je voor ons spelen? Is dat toevallig al een single van je nieuwe album dat je gaat spelen? Nee, geen single. Nee, mijn platen staan eigenlijk ja, een aantal soorten nummers op wat meer de akoestische gitaarliedjes en wat meer de bandnummers echt. Oké. En ja, wat ik nu ga spelen, dat is eh, ja, meer een van de akoestische liedjes, zeg maar, van de plaat. En ik weet niet of dat per se een single zou zijn of zo. Ik weet niet eens of hij op de plaat komt. Oké. ik bedoel, we hebben, we hebben alles opgenomen, alles is gemixt, alles is klaar. Maar eh, ik moet ook de volgorde van de liedjes nog bedenken. Dus je hebt eigenlijk al nog te veel liedjes voor op een album nu nog? Nou, het, zou kunnen. Ik bedoel, op een cd kunnen... Het zijn het 74 minuten of zo. Als je nog in een cd denkt. Maar ik, denk in een LP. Dus ik wil een plaat van 40, 45 minuten. Dus ik denk dat er nog twee nummers gaan afvallen. Ik heb er nu 13 en ik wil het eigenlijk terugbrengen naar 11. En één liedje brengen we dan misschien nog wel uit als de B-kant van een single of zo. En eentje die, ja, misschien een volgende plaat of misschien nooit. Ja, kijken we wel weer. Ja, eh, hoe heet het nummer? Het nummer wat ik ga spelen heet I Fly a Kite. En eh, ja, zit daar een verhaal achter? Kun je daar wat meer over vertellen? Eh, ja, nou ja, je moet het niet letterlijk nemen, want dan betekent <laughs> het eh, dat je gaat vliegen of zo, weet je wel. Het, is, het is meer ehm, symbolisch en het, het, staat meer voor hoe je ehm, zorgen of moeilijke situaties of problemen loslaat. Gewoon de lucht in, zo van weg ermee, dat is geweest, dat is klaar. Ja. Dat is eigenlijk wat het betekent. Dat je een vlieger oplaat, dus de lucht in, ja, weg. Precies. Nou, er, staat veel wind, dus op zich met, eh, het zou vandaag uh, ja, het, zou het kunnen. Het is wel toepasselijk op een bepaalde manier. nee, ik zou zeggen, ga achter de microfoon staan en dan eh, ja, ga ik een liedje spelen. gaan luisteren naar <laughs> Jorik van Noorden. Helemaal goed. I Fly A Kite, dus het nummer wat hij gaat spelen, wat misschien wel op zijn album gaat komen, dat, ja, dat weet hij zelf nog niet. Dat weet dus eigenlijk nog helemaal niemand. Maar het zou dus best kunnen. In 2015 komt zijn album. En eh, ja, we gaan nu naar hem luisteren. Jorik van Noorden, I Fly Kite op 105. I Fly Kite. myself, but I can't recite them all. And in the end, I don't know who to call. I fly a kite in the moonlight, wandering child in the cold night. And when I turn, that's when I to listen to the heart that yearns. I roam through my troubled mind, robs me of my sleep. I wade through a stream of thoughts and a river runs too deep. I see the love that binds, and I find no peace at all. And in the end, I don't know who to call. I fly a kite in the moonlight, wandering child in the cold night. And when I turned, that's when I learned to listen to the heart that yearns. Yearning for a simple life. No more anger, no more strife. Yearning for a truth so plain. Well, that's not driving me insane. child in the cold night. And when I turned, that's when I to listen to the heart that listen to the heart listen to the heart Ja, Jorik van Orden. Live vanuit uh, eh, ABN AMRO gebouw Dankjewel Jorik. Uh, I Fly Guide was dat bij Haarlem 105. We gaan eens even kijken ehm, bij het houtpodium. Of eh, ja, het houtpodium, dat is wat bij Bevrijdingspop. Dit is een podium op het Houtplein. Even kijken of daar alweer wat gebeurt. Dit is eh, volgens mij een reportage van eh, Erik Corton die op dit moment wordt uitgezonden op het Houtplein. En zometeen eens even kijken hoe laat is dat. Dus over 10 minuutjes dan begint de Jet Rebel.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 Nous étions formidables. love gone astray deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Mm-hmm. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. astray deep in her when go. I went away just when you needed me so. You won't regret. I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love. eyes Komai en uh, Formidable. En dit was Jamie Callum en Everlasting Love op Haarlem 105. Zometeen komt hij het podium op Jet Rebel. En ehm, ja, bij een podium zit natuurlijk ook, eh, ja, toch eigenlijk altijd wel een backstage. En daar is waar Ilse nu staat. Ilse, waar, eh, ja, je staat backstage. Maar ja, inderdaad. de sfeer daar? Nou ja, de sfeer is erg rustig <laughs> bij het etentje. ik de vrachtwagens rijden hier af en aan met alle spullen voor alle bands die natuurlijk eh, spelen vanavond. Dat gaat echt eh, van links naar rechts, van boven naar beneden. Hekken open, hekken dicht. Dus eh, ja, en verder zitten ze volgens mij vooral erg verscholen in het plekje waar ik niet mag komen. En dat is, dat is, een windstil plekje. Dus ik denk dat ik het bij het uitladen moet houden op dit moment. Mm, dat is jammer. zie je wat, zie je, wat zie je instrumenten langskomen of eh, nog speciale dingen? Eh, ja, eigenlijk zie je alles langskomen. Maar ook gewoon hun eigen versterkers, hun eigen apparaturen. Ik zie hier hele dikke kabels liggen allemaal in, in <laughs> boksen. Het is echt uh, is een hele hoop apparatuur hier gebruikt. Dus dat, ja... De brandblusser staat trouwens ook al klaar, zie ik. Nou, dus dus stel er gebeurt wat, dan eh, hebben we altijd nog een brandblusser. Ja, inderdaad. Nee, dan oké. Nou ja, hopelijk kun je toch nog net even verder komen straks. Dat, je, dat we je, nog even terughalen hier in de uitzending. En dan, ja, hopelijk kom je nog iets verder dan het laden en lossen. Nou, wie weet. Oké, nou tot zo, uh, Ilse. Dankjewel. Um, wij gaan eens even kijken naar het podium. Ja, ehm, Want volgens mij komt uh, Jet Rebel daar, of niet? Eh, want daar staat natuurlijk, eh, daar staat natuurlijk dat thuis. Wie is er trouwens de hele week thuis een beetje in de buurt geweest? Wie is er? Oké, ze zijn nu nog even aan het schakelen met de, de grote markt. Daar waar uiteraard eh, ja, de drie DJ's zitten van 3FM. Die zitten daar natuurlijk in het glazen huis. En eh, ja, dan kunnen we of wachten of eh, nog even een eh, plaatje instarten hier. Laat ik maar gewoon eventjes nog een plaatje instarten. En als Jet Rebel dan begint op het grote podium hier op de hout... ja, dan gaan we natuurlijk meteen schakelen. Meteen schakelen naar Jet Rebel als hij dus het podium betreedt al hier.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 Magician en Sunlight bij uh, Haarlem 105 live vanaf het ABN AMRO gebouw op het Houtplein. En dan denk je misschien, ja waarom eigenlijk op het Houtplein? Hoezo op het Houtplein? Nou ja, er is iets van een feestje vanavond op het Houtplein. Namelijk eh, de finale van Serious Request. En voor ons, het staat helemaal vol. Het hele Houtplein helemaal vol met mensen. En uh, ja, zometeen komt eh, hier nog een Chad Rebel spelen. Die gaat echt over nu en eh, een minuut of twee, drie spelen. Dan later nog Mr. Props, Afrojack, Kensington en Jacqueline Govaert. George, allemaal hier bij Harmon 5. Misschien kunnen we nu even, even kijken bij het podium. Ze zitten nu uh, laatste schakelen met het glazen huis. half uur eh, nog tot een groot succes. Eh, nog, nog tot een groter succes maken. Want een succes was het al. hey, jullie hebben vannacht iemand over de vloer gehad, hè? Ja, Jelte. Wat ja. een Ja, komt u nu? Die heb ik nu ook over de vloer oh, hier. Fantastisch. Gaan we dat mee, meepikken ook? Ja, dat ga jij meepikken. Ik, ah. ga hem hier, ik ga hem hier aankondigen. Want het is echt wat mij betreft een van de allergrootste talenten die Nederland in de laatste jaren heeft voortgestuurd. Eh, en die gaat vanavond hier voor jullie optreden. Houtplein, laat je horen voor Jet Rebel! nothing like a fine apple morning. the milk is warm and your girlfriend's boring. Rings on my finger, wings on my right. blinded by light, I can no longer hide. Rainbows and earthshakes are after the day in my time. Being myself is the price that I pay when you're on the floor. I will let you I did it up and into the night. Just a typical pineapple morning. The clothes are hit, but your music's boring. If I went and left her for days Cause I keep on waiting Guess I should stop counting days Cause I'll lose my baby to be laughing in my face I hope she doesn't think that she'll make an honest man of me. that close. Still, she's coming closer. I just can't resist some fun, but it may be over for her, for it has begun. Now I can't carry her upon my shoulder. I can't even walk on my own. to lose. Wanna get to know me something. que voy bigger, that's why I'm looking at you right now. Oh, baby, and I'm looking at you right now. Oh love, ah, you got me singing, maybe. Yeah, that's why I'm looking at you. Baby, when she boys